De man staat voor de rechter. Er is inmiddels 12 jaar cel tegen hem geëist. Het Songfestival werd uiteindelijk uitgesteld vanwege corona. Maar de autoriteiten in Nederland wisten dus niets van die plannen voor een aanslag. Ook de gemeente Rotterdam en de organisatie van het Songfestival zijn er nu pas achter gekomen. De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen, UNRWA, zegt dat de honger in Gaza zo groot is... dat nu ook medewerkers en artsen van de hulporganisatie flauw vallen tijdens hun werk. Ze lijden en hebben onmiddellijk zorg nodig, zegt de organisatie de honger in Gaza neemt dus steeds verder toe, zegt correspondent Nasra Habiballah. We weten dus dat niemand in Gaza nu voldoende te eten heeft. Volgens het Wereldvoedselprogramma eet 1 op de 3 mensen soms dagenlang niet. Eh, en een half miljoen mensen is slachtoffer van extreme hongersnood. Het uitdelen van voedsel loopt telkens uit de hand. Er wordt geschoten op Palestijnen. En vrachtwagens van de omstreden Israëlisch-Amerikaanse hulporganisatie worden de afgelopen dagen geplunderd. En een postbezorger van PostNL is ontslagen nadat hij wekenlang post achterhield in een wijk in Eindhoven. Drie weken werd er geen post bezorgd. Zeker als je eh, eh, een melding krijgt dat het bezorgd is, ja, dan voel je eigenlijk al een beetje belazigd. Ja, en u wacht ook op post die belangrijk voor u is. Ja, ik wacht eigenlijk op een brief van het ziekenhuis. En ik ben bang dat die dus mis. En nou komt u het inhalen. Ja, vandaag en morgen. er is nu dus een andere postbode. En PostNL heeft sorry gezegd tegen de bewoners. Het weer trekken buien over het oosten van het land. In de loop van de middag komen er nieuwe buien in het zuidoosten. Mogelijk met een klap onweer. Temperatuur een graad of 22. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen.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 And baby Thank you, DJ. Unchain my heart, baby. Let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home.